Clemens Peters met het NOS Journaal. Het voert uit hun kostschool in Chibok. Na een medisch onderzoek werden ze door de militairen naar de presidentiële villa in de hoofdstad Abuja gebracht. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste importeur van avocado's ter wereld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2008 is de import verviervoudigd. We eten al die avocado's niet zelf op. Bijna 80% is bestemd voor andere Europese landen, met name Duitsland en de Scandinavische landen. In de rangorde van geïmporteerde fruitsoorten staat de avocado nu op plek 2, na de druif, de onbetwiste aanvoerder van de lijst. De nieuwe Franse president Emmanuel Macron heeft duizenden aanhangers toegesproken bij het Louvre in Parijs gisteravond. In zijn overwinningsspeech maakte Macron ook een verzoenend gebaar naar de aanhangers van zijn tegenstander Marine Le Pen. Hij gaf toe dat Frankrijk verdeeld is en hij wil het Franse volk weer verenigen. De sociaal-liberale Macron stevend af op iets minder dan 65% van de stemmen. Bij ongeregeldheden in Rotterdam na het verlies van Feyenoord tegen Excelsior zijn zo'n 100 mensen opgepakt. Teleurgestelde supporters gooiden met vuurwerk, flesjes en stenen naar de politie. En ze weigerden ook na charges van de ME te vertrekken. De eventuele huldiging van Feyenoord volgende week komt niet in gevaar door de supportersgeweld. Burgemeester Abu Taleb had gedreigd dat de huldiging niet door zou gaan als supporters voor grote problemen zouden zorgen. Maar Abu Taleb zegt dat het geen zware rellen waren.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 you do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 送。 but you need someone to hold you tight. And you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you.